Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn meer Nederlanders gewond geraakt bij het ongeluk op Mallorca dan eerder werd gedacht. Gisteravond stortte het dakterras van een beachclub in elkaar. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om tien gewonde Nederlanders. De dochter van Frank uit Baarlo is één van hen. Zij zat op het terras toen de boel in elkaar stortte. Onze groep zat op het eh, dakterras, dus op het hoogste. En die zijn bovenop eh, de andere gevallen, zeg maar. En eh, we beseffen ons heel, heel verschrikkelijk goed dat die er slechter aan toe zijn. Inderdaad, een aantal mensen die dit niet navertellen. En dat komt zo dichtbij dat je daar... Ja, je staat daar wel even stil en denkt van dit hadden we nooit gedacht dat dat ons ook zou kunnen overkomen. Zijn dochter en haar vrienden liggen nu met botbreuken in het ziekenhuis. Vier mensen overleefden het ongeluk niet. Een groep van advocaten, juristen en een historicus heeft aangifte gedaan tegen BBB-kamerlid Mona Keizer. Doen ze omdat ze bij Sophie en Jeroen zei dat jodenhaat bij de cultuur hoort in islamitische landen. Rabijn Lodi van de Kamp zegt dat die uitspraken hard aankomen. Dit soort uitspraken, dat eh, raakt natuurlijk heel veel de jonge mensen waar wij dan in contact mee zijn. Zie, wij zijn toch tweede klas burgers. Wij deugen niet. Wij worden eh, eh, geplaatst als, eh, als, als, als racisten, als antisemieten en dergelijke. En ja, dat komt heel hard binnen. De mensen die aangifte doen beschuldigen Mona Keizer van groepsbelediging van moslims... en het aanzetten tot haat en geweld tegen moslims. De schade die vermoedelijk door een kat is aangericht in het gemeentehuis van Noord-est friesland is opgelopen tot bijna 325.000 euro. Het pand in Dokkum werd vorig jaar verbouwd en een medewerker ontdekte het dier. Het lukte niet om hem te vangen, daarom besloten ze het gebouw maar op slot te doen. Waarschijnlijk was de kat nog binnen en heeft hij een kraan opengezet. Daardoor trok er vocht in de muren en de meubels. Ook lekte er water door de vloer de kelder in. De schade aan het gemeentehuis wordt wel vergoed door de verzekeraar. Het weer. Er trekken tot later vanavond zware buien over het land met ook kans op onweer. Morgen begint vooral in het noorden met buien. Daarna een mix van zon en regen Bijn gaat of 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh -huh. Satisfaction become a shining example, a test of the objective. You're an asset to the collective. you know you gotta get a life. the men were clouded. Then we'll see who can bust who out. If I had the chance to get with you, there's nothing in the world that I can't do.